Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een bijeenkomst in Chele Zweedse tekenaar Lars Vilks is geschoten. Twee gewapende mannen zouden zeker 30 schoten hebben gelost... en daarna zijn gevlucht in een auto. Volgens Deense media raakten drie politiemensen gewond. Vilks bleef ongedeerd. De tekenaar maakte in 2007 omstreden cartoons van de profeet Mohammed. Sindsdien wordt hij bedreigd door militante moslims. De daders zouden tijdens de aanval Allah is groot hebben geroepen... De bijeenkomst was in een café in de Deense hoofdstad. Bij een ongeluk tijdens de carnavalsoptocht in Ter Apel zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Een auto botste tegen een praalwagen en schoot daarna het publiek in. Vijf mensen raakten gewond, onder wie twee inzittenden van de auto. Volgens de politie in Groningen lijkt het erop dat de automobilist onwel is geworden. Van opzet lijkt geen sprake. Judo-legende Wim Ruska is overleden. Hij werd twee keer wereldkampioen en won in 1972 Olympisch goud in het zwaargewicht en de open klasse. Zijn succes op de Spelen in München verdween naar de achtergrond vanwege de aanslag op 11 Israëlische sporters. Ruska werd in 2001 getroffen door een herseninfarct en raakte zwaar gehandicapt. Wim Ruska was 74 jaar. De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over plannen om op en bij Terschelling naar gas te gaan boren. Een aantal partijen vindt dat de Friese zich terecht zorgen maken over schade aan de Waddenzee. GroenLinks vindt dat het gas beter in het kwetsbare natuurgebied kan blijven zitten. De SP vindt de plannen dodelijk voor het milieu en het toerisme en ook de ChristenUnie is tegen. Op het WK afstanden in Heerenveen heeft Sven Kramer goud gewonnen op de 5000 meter. Hij reed een tijd van 6.09.65. Dat is de snelste tijd die ooit op een laaglandbaan is gereden. Jorrit Bergsma werd tweede en Douwe de Vries derde.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 I will always be like I live a dream. The silence I fear, peace to the morning sun. So just hold me now could have it my 细嗅。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 love The break ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Staring at a maple leaf Leaning on the mother tree I said to myself we all lost touch favorite fruit is chocolate covered cherries and seedless watermelon. Oh. Listen. Tell me